uur. met het NOS Journaal. De bijtellingsregeling voor schonere auto's die zakelijk worden gereden... heeft de afgelopen jaren geholpen om de CO2-uitstoot terug te dringen... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Tegelijkertijd werd de luchtkwaliteit in de onderzoeksperiode slechter. Dat komt doordat de lage bijtelling ook gold voor bepaalde vervuilende dieselmotoren. Vorig jaar zijn de regels aangepast. Alleen voor geheel elektrische auto's geldt nog een korting op de bijtelling. Bij Katwijk hebben archeologen de restanten van een Romeinse weg gevonden... met daarnaast een gracht waarin aardewerk, munten en andere voorwerpen lagen. De provincie Zuid-Holland spreekt van een absolute topvondst... en een grote verrassing, onder meer vanwege de goede staat waarin alles verkeert. Zo waren onder de weg nog de eikenhouten palen aanwezig... die verzakkingen moesten tegengaan. De opgravingen werden gedaan bij de aanleg van een nieuwe weg... tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. De jacht op grizzlyberen in de Verenigde Staten blijft verboden. De overheid had de beren in het Yellowstone National Park geschrapt van de lijst van beschermde dieren. Hun aantal is in 40 jaar tijd gestegen van 136 naar zo'n 800. En dat was volgens de autoriteiten voldoende om de jacht te kunnen hervatten. Maar natuurbeschermers stapten naar de federale rechter en die stelde hen in het gelijk. De grizzlyberen in Yellowstone houden daardoor dezelfde beschermde status als de grizzlies in andere Amerikaanse natuurparken. In Washington is vijf dagen na een brand in een appartementencomplex... een achtergebleven bewoner levend teruggevonden. Deskundigen waren bezig de constructie te onderzoeken van het complex... waarvan het dak was ingestort. Ze hoorden ineens iemand roepen vanuit een appartement. Binnen vonden ze een man van 74 rustig zittend in zijn stoel. Hij mankeerde niets en kon vijf dagen lang niet naar buiten... omdat zijn voordeur was geblokkeerd. Het weerperiode met zon, maar in het noorden kan ook een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt vandaag ongeveer 15 graden.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 dat is groot. En alles wat ik zie is deze. dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde 사연 wat ik zie these days, dat is goud. En alles wat ik zie is deze.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 Mais comment ça Le monde est typé. Tu croyais quoi On Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja.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 pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. the top. Oh God, turn a baby. Oh got on a baby to the top. Oh got on a baby.